Drie uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. In Den Haag is aan het begin van de nacht iemand doodgestoken. Het is onbekend of het gaat om een man of een vrouw. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zijn of haar relatie is met het slachtoffer is nog niet duidelijk. Het steekincident was in het stadsdeel Zegbroek. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat nog niet duidelijk is... of de aanwezigheid van antistoffen in het bloed zorgt voor volledige bescherming tegen het coronavirus... Er zijn ook nog weinig signalen dat veel mensen inmiddels die antistoffen hebben. Volgens de WHO lijkt het er niet op dat er op dit moment groepsimmuniteit ontstaat tegen het virus. Inwoners van Curaçao die hun baan kwijt zijn door de coronacrisis... kunnen zich vanaf vandaag melden voor financiële hulp. Ze kunnen een maandelijkse steun krijgen van omgerekend 500 euro. ZZP'ers kunnen maandelijk 680 euro krijgen... Ook ondernemers die meer dan een kwart van hun omzet hebben verloren... komen in aanmerking voor hulp van de overheid. Zij kunnen steun aanvragen voor een groot deel van de salarissen van vast personeel. Voorwaarde is wel dat er geen werknemers worden ontslagen. De Amerikaanse regering trekt 17,5 miljard euro uit voor steun aan de landbouw. Het grootste deel van het geld gaat rechtstreeks naar de boeren. De rest wordt gebruikt om producten als zuivel en vlees op te kopen. Die worden dan uitgedeeld aan de armen... De Amerikaanse staat New Jersey schakelt de hulp in van artsen uit het buitenland. Ze krijgen een noodvergunning van de staat, die zo meer medische capaciteit wil krijgen. New Jersey is na New York het zwaarst getroffen door het coronavirus. Er zijn ruim 3800 sterfgevallen gemeld. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking. Op de meeste plekken blijft het droog. In het noorden kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Overdag in het zuiden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.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 Big Mama's famous shepherd's pie. I dropped my fork so went to find it. Oh, saw your hand on my sister's thigh. Whoa. crazy underneath this. Underneath Can't get into too much trouble. Nothing's gonna stop me from loving you all. Knock your fake top, top the best. She the click like damn what's next. Play my stop, steal my fresh, smash his beat, beat my chest. give me about that. So now the way like it's do or die. We get it on tonight, and we never get tired. Till the break of the dawn, straight to the bone. There ain't no wrong or right. Throw in your cell phone. We don't need to know. Look around, hear the sound, lose your thoughts about it. Let me take it there.